Het is een productie van Norman Granz en opgenomen in 14 juli 1977 tijdens een eh, Mountain Recording Studio set. We gaan eh, verder eh, met deze heerlijke eh, zondagochtend. En ik zou zeggen, welkom bij CFM Jazz. En ik ben Fred Kroonsberg, presentatie en muziekkeuze. Een gracieuze verschijning was zij, enkele jaren terug op het Noordzee Jazz Festival, toen nog in Den Haag. En ik was erbij. En genoot. En daarom vind ik het een eer om haar nog een keer te laten horen met een nieuw nummer wat ze heeft ontwikkeld inmiddels. Ze is zeer religieus, deze dame. Ze is ook groot van stuk. En laten we nu gaan luisteren naar Liz Wright, The Presence of the Lord. just like I never just like I never could before. just like I never could before. een Street Blues was dat van een prachtige langspelplaat die ik onlangs nog scoorde op een rommelmarkt. De langspeelplaat is een Verve plaat. Het nummer eh, de, heet Blues Summit. En eh, Ellington speelde daarmee met Johnny Hodges. En Hodges heeft heel lang ook bij in de band van Ellington gespeeld. Nina Simone nu met het eh, overbekende nummer van Leonard Cohen. Laten we gaan luisteren naar Suzanne. Suzanne takes you down to a place by the river. You can hear the boats go by, you can spend the night forever.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 was broken long before the sky would open, forsaken, almost human. He sank beneath your wisdom like a stone. now, Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She's wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Heart. Simone. En ze doet me denken aan een eh, opkomende ster hier in Nederland. Ze kan aardig jazz zingen. En ze heeft een gigantische toekomst voor haar. A Woman's Gonna Try, Sabrina Stark. It's time to redefine a woman's worth where there's love. I don't know what we're capable of. Watch my mother as a little girl. He's scared to do I try. No fear. was nog eens een prachtig pianospel. En het uh, daarvoor eh, tekende Peter Beets kwartet. En het nummer Nocturne. We gaan eh, heerlijk door met Madeleine Peru. Ik heb er een hele post niet gedraaid van de cd Half The Perfect World. Het nummer Smile. get by. bandje Madeleine Peru. En dat is Something Grand. Wide awake, breath taken, I'm shaken by myself.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 De betogers roepen om het onmiddellijke aftreden van de Egyptische president Mubarak. Vandaag is door de organisatoren van het protest uitgeroepen tot Dag van de Martelaren. In de gebeden rond het middaguur worden de slachtoffers herdacht die de afgelopen dagen zijn gevallen. Intussen lijkt het openbare leven in Caïro voor een deel weer op gang te komen. Een deel van de ambtenaren is aan het werk gegaan en de banken en de beurs zijn voor het eerst na een week weer open. Door drie grote bosbranden in de buurt van de Australische stad Perth is een aantal huizen in vlammen opgegaan. Volgens lokale media zijn zeker twintig huizen in de as gelegd. Zes blushelikopters en zeker 150 brandweermannen proberen de vlammen weg te houden bij huizen, boerderijen en wijngaarden in het gebied. Enkele tientallen mensen zijn geëvacueerd. De politie denkt dat de branden aan de zuidwestkust van Australië zijn aangestoken. Doordat het daar in deze tijd van het jaar kurkdroog is, zijn de bosbranden moeilijk te blussen. Het vuur wordt op sommige plaatsen aangewakkerd door de harde wind. Provincies geven dit keer lang niet zoveel geld uit aan campagnes rond de provinciale statenverkiezingen als andere keren. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat ze bij elkaar nog geen 2 miljoen euro besteden aan campagnes voor de verkiezingen van 2 maart. In 2007 was dat nog bijna 3,5 miljoen. Volgens de provincies komt dat door de slechte economische situatie. Ook werd er bij voorgaande verkiezingen meer tijd uitgetrokken om het werk van de provincies wat bekender te maken. Vooral de provincie Zuid-Holland geeft flink minder uit. In 2007 was dat nog ruim een half miljoen. Nu wordt er maar 60.000 euro besteed aan campagnes. Het weer bewolkt en vrijwel overal droog bij een graad of 10. De west-zuidwestenwind trekt aan en wordt vanmiddag langs de noordwestkust weer stormachtig. Dit was het.